Waarschijnlijk was het explosief blijven zitten na een plofkraakpoging vannacht. Uit voorzorg had de politie tientallen woningen in de omgeving geëvacueerd. De 75 bewoners zijn opgevangen in een verzorgingshuis in de buurt. Door de groeiende economie en dalende werkloosheid neemt de krapte op de arbeidsmarkt volgend jaar alleen maar toe. Het UWV e verwacht dat daardoor steeds meer beroepen ontstaan met een personeelstekort. Dat tekort is er al in sectoren als de bouw, techniek, zorg en vervoer, maar het UWV e verwacht rond de zomer een algemene krapte. Het lijstje van beroepen met moeilijk vervulbare vacatures neemt met de maand toe, zegt het UWV. E toch zijn er nog altijd beroepen waarbij het moeilijk is een baan te vinden. Het zijn bijvoorbeeld administratief medewerkers en maatschappelijk werkers. In Utrecht zijn gisteravond opnieuw voertuigen uitgebrand. Volgens RTV Utrecht gingen in een half uur tijd twee auto's en een scooter in vlammen op. De drie branden waren in verschillende wijken. De politie gaat uit van brandstichting. De afgelopen dagen was het vaker raak in Utrecht. In totaal zijn tot nu toe tien voertuigen uitgebrand. De laatste jaren heeft Utrecht eind december vaak te maken met autobranden. In Mumbai in India zijn bij een brand zeker 15 doden gevallen. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De brand brak uit boven in een complex met restaurants, hotels en kantoren. Volgens een Indiaas tv-station ontstond het vuur toen een plafond van nepbamboe vlam vatte. En bij een grote brand in een flat in New York zijn zeker 12 mensen omgekomen, onder wie een baby. Mogelijk loopt het dodental nog verder op. Burgemeester de Blasio spreekt van de ergste brand in zijn stad in jaren. Het vuur ontstond op de derde verdieping van het flatgebouw in de Bronx. De oorzaak daarvan is nog onduidelijk. Het weer in de loop van de dag eerst regen, later ook kans op sneeuw. In het oosten en noordoosten kan de sneeuw blijven liggen en het wordt 2 graden.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 Met, het nummertje Better Than van een fantastische cd... The Lost and Found, een steek 2011. Wat hebben we tweede uur zo al op de rol staan? Ik zie staan Rijn de Graaf van de, zijn cd Nostal Nostalica... de nieuwste van Cecile McLaurin-Solvent... Ik zie staan Gerald Clayton, Eddie Daniels, Nicholas Payton, Sonny Stitt... Archie Shepp, en Karin Krog. Kim Hoorweg, de nieuwste van Wouter Hamel... Jaco Pastorius, Pat Appleton. Nou, er zit er heel wat moois tussen. Eh, nieuwe dingen, oude dingen. En, oud is bijvoorbeeld Rijn de Graaf met het nummertje uh, eh, K. de Graaf en de Big Band eh, van de cd Nostalgia uit 2008. Eh, er, zat flink, er zaten strijkers in in het begin, maar heel veel blaaswerk natuurlijk. En strijkers zitten ook op de volgende cd, want eh, dan hebben we het over Cecile McLaurin Salvant. Was de grote ontdekking van 2016. Wordt niet voor niets de ene naar de andere grote prijs als Grammy voor haar vorige album For the One to Love. En eh, ja, met dat succes in het achterhoofd is het moeilijk om weer een nieuwe te maken. Maar het is haar gelukt. Ze had al aangegeven dat ze graag een live uh, cd wilde maken met uh, strijkers. En dat is gelukt, want het nieuwe album heet Dreams and Deckers. Is een dubbel cd. En daarvan het volgende nummer You're My Thrill. something to me. You send chills right through me when I look at you, cause you're my thrill. You're my thrill. How my pulse increases faces when I look at you. Cause you're my three. Cause you're my thrill. You're my thrill. How my pulse increases. I just go to pieces. flitsend nummertje. Heeft iedereen herkend. After You've Gone. En dat is een uitvoering van door eh, Eddie Daniels en eh, Gary Burton. Uh, eh, clarinet, Eddie Daniels en Gary Burton. Vibrafoon natuurlijk. En dit komt van de CD. Benny Rides Again. Eigenlijk een soort eerbetoon aan Benny Goodman en Lionel Hampton. Mooi nummer. En over dit nummer gesproken, After You've Gone... heb ik eigenlijk een drie in eentje van gemaakt. Want ik heb nog meer aardig... Er zijn natuurlijk waanzinnig veel uitvoeringen van dit nummer. Maar eh, die mij aanspraken, dat is onder andere ook deze. Van Sonny Stitt. Johnny Stitt, Blues, uh, Blows the Blues en The Hard eh, Swing. Een eh, LP uit 1959. Eddie Daniels en Kerry Burton was uit 1992. Benny Rides Again. En ik doe nog een klein stukje van Nicholas Payton. Gumbo Nouveau uit 1995. Nicholas Payton, hetzelfde nummertje. After You've Gone. Ja, ik ga deze toch langzaam wegdraaien. Het is een lange uitvoering, meer dan zes, zeven minuten dacht ik. Dus eh, we hebben hem al drie keer gehoord natuurlijk. Eh, verschillende uitvoeringen, eh, alle drie eigenlijk even mooi. Dus dat vind ik wel leuk om af en toe zoiets te laten horen.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 En eh, nou ja, Nederlands. Dan kom ik weer bij een pianist. Ik heb redelijk wat pianowerk gedraaid deze keer. En die heet Gerald Clayton. Nou, de naam is natuurlijk niet Nederlands. En, maar hij is wel in Nederland geboren, in Utrecht om precies te zijn. 1984 als zoon van de bassist-bandleider John Clayton. Groeide wel op in Los Angeles. En was sideman van hele bekende mensen. Onder andere Diana Krall, Roy Hargrove... Maar hij heeft zelf ook vier cd's gemaakt. En die laatste cd, Tributary Tales, daar doe ik een nummertje van. En dat heet eh, Lover's Revenge. Gerald Clayton. Eucalyptus and lavender stems the room. Smoke severs the night, a spine quivering. touch maps the way across a body. Play the accordion. We woke still, drunk off imagination. You are the mist I walk through, drenched in the lips of another man. Eyes are stained glass windows. Your face shines in spirit. Light pierces darkness, and we follow our undoing. You approach as if some artifact memory glanced upon, as if a child with squinting eyes. Press this moment into your heart, devour me in your blood, and travel centuries to find each other. Don't say it. I know what you are made of. An angel with forming wings, smoldering in the church of my lips. Though it is nature which gives us a right to things, the body and the life are to be considered, not an arrangement of songs, but a transcription of truth, or rather, a story in diatonic notes. Now there are only little shreds of fabric that make the whole, but you seem to me to be without end. You seem to me inspiration. That slow journey, reenacted over and over with copious reverie. So soft a skin, your blind tool flowers. My attempts at knowing the emblems of life, allowing my hand pressed close against every turn and taste. Gerald. Ehm, wat doen we dan? Wat past hier mooi achter? Ik zou zeggen Jaco Pastorius. Three Views of Secret. Van een geweldige LP Word of Mouth. Eh, daar spelen hele bekende mensen op mee. Ik zal eens even kijken wie er allemaal op meespeelde. Nou, dat moet ik even nakijken. In ieder geval, ik laat hem horen. Jacob Jaco Pastorius. Met het prachtige nummer Three Views of a Secret. Je hoort wel wie er meespeelt. Jacob Astorius met, eh, van de cd. Een eh, prachtige cd. Word of Mouth. Mond-tot-mond reclame is dat geloof ik eh, zijn Engels. ja, met een all-star bezetting zou ik bijna zeggen. De hele cd is prachtig. wat, ook, wat ik ook een prachtig nummer vind is John and Mary. Duurt 11 minuten. Kon ik niet draaien, jammer genoeg. Daar zitten nog de, de Otelio Molino als stielpin speler bij. En Paul Horn Muller ook als maar verder, als ik dan kijk wie er meedoet. Herbie Hancock, Wayne Shorter, Michael Brecker. Toets Stielemans natuurlijk, die hoorden we duidelijk aanwezig. Howard Johnson. Eh, eh, eh, nou, het zijn allemaal bekende mensen die op deze cd meespelen. De hele cd is zeer, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Ik zou zeggen, zet hem op je telefoon en luister hem tijdens je wandeling. Dan loop je nog lekkerder. inmiddels heeft Wouter Hamel ook weer een nieuw cd uitgebracht. Wouter Hamel, de man van de liefde, heeft nu gekozen voor een wat andere aanpak. Eh, Stray Cat van zijn nieuwste cd. Drifting on a memory in the middle of Tokyo of somewhere I'm supposed to be. shouldn't have let you go. So listen to me. kunnen Wouter wel complimenteren met deze nieuwe cd. Prachtig cd. Hij heeft hoge waardering gekregen in de vakpers. En zeer de moeite waard. Eh, de hoogste tijd voor een big band. Ik heb deze hele uitzending nog niks gedraaid van veel eh, Phil Goodwin's eh, Big Fat Band. Daar moet verandering in komen. En ik doe dat van een cd uit 2016, het nummertje Walking. Als er over een big band gaat, is dit natuurlijk wel de big band. dit is van de cd An Elusive Man. Een cd 2016, Gordon Goodwin. Maar ik wil eigenlijk nog twee nummers draaien. En het ene wat ik nog wil draaien is van Twin Danger. Twin Danger is, bestaat uit eh, de, de mensen Stuart Matthewman... en eh, de zangeres Vanessa Bly. Eh, dat is de dochter van de bekende jazzpianist... heel bekend. En die hebben een cd gemaakt, Twin Danger. prachtige muziek. Een beetje jazz-noir muziek. Komt-ie. in many ways. are so abused by ourselves. We fair to say, in many ways, that we're all played by split personality. It's never good enough for no one, never close enough to the top or the end. Twin Danger, In Many Ways. Twin Dangers deed je uit 2015 eigenlijk muziek voor de late avond. Glaasje wijn erbij, kaarsje aan en dan heerlijk genieten. Eh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Er zat van alles tussen, oud, nieuw, door elkaar. En we hebben een mix gemaakt, maar muziek die je raakt in ieder geval. En we gaan eruit met een gouden oude, zogezegd, Gare du Beautiful Day van de cd Sexton Jazz uit 2007. Even kijken waar ik die sta. Ik zou zeggen, maak er een fijne dag van. Tot de volgende keer. Ga du Beautiful Day. Dat is het natuurlijk vandaag. Rise and shine, come on, let's roll.